Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Trump en de Europese commissievoorzitter von der Leyen zijn bij elkaar in Schotland. De EU probeert een handelsdeal met de VS te sluiten voor de Amerikaanse deadline van 1 augustus. De partijen zouden dichtbij een deal zijn over een algemene importheffing van 15% voor Europese goederen. Er zou een uitzondering gelden voor bepaalde producten als vliegtuigen en sterke drank. De EU zou verder bereid zijn om meer Amerikaans vloeibaar aardgas te importeren. De ontmoeting tussen Trump en von der Leyen is op een Schotse golfbaan van Trump. Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben voor het eerst in maanden noodhulp kunnen droppen boven de Gazastrook, meldt persbureau Reuters. Een anonieme functionaris uit Jordanië benadrukt dat deze manier van hulp verlenen geen vervanging is voor het leveren van noodhulp over land. Meerdere landen wierpen vorig jaar voedsel en hulpgoederen af boven Gaza. Dat bleek toen weinig effectief en duur te zijn. Het Verenigd Koninkrijk kondigde gisteren al aan het voortouw te willen nemen... bij het opnieuw droppen van noodhulp voor Gaza vanuit de lucht. Timo Braas stapt op als algemeen directeur bij Vitesse. De Duitser was een van de vijf mensen die begin dit jaar de aandelen van de Arnhemse club in handen kregen. Het vertrek is een tegemoetkoming aan de KNVB... nu de club de proflicentie hoopt te behouden. De Duitser lag regelmatig in de clinch met de voetbalbond. Afgelopen vrijdag was de beroepszaak van Vitesse... rond het intrekken van de proflicentie. Oscar Piastri heeft de Grand Prix van België gewonnen. De Australiër van McLaren was op Spa-Francorchamps... zijn teamgenoot Leno Norris en Charles Leclerc van Ferrari te snel af. Max Verstappen werd vierde. Dan het weer. Het is wisselvallig met in het zuiden en zuidoosten stevige buien bij ongeveer 21 graden. Morgen vooral in de middag buien en kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.